Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gesprekken tussen Europese leiders en president Trump in het Witte Huis... hebben nog geen concrete resultaten opgeleverd... maar de deelnemers kijken er positief op terug. NAVO-chef Rutte spreekt van een erg succesvolle dag. De leiders zouden het eens zijn geworden over artikel 5-achtige veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Of de VS daaraan meedoet is niet duidelijk. De details moeten de komende dagen worden uitgewerkt. Ook president Zelensky vond het een goed overleg. Hij heeft lang met Trump gesproken over grondgebied. Hij vindt dat het aan Rusland en Oekraïne is om daar afspraken over te maken. President Trump zegt dat er een ontmoeting wordt voorbereid... tussen de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Daarna zal er volgens hem een gesprek volgen met de twee waar hij zelf ook bij is. Trump weet nog niet waar het gesprek zal plaatsvinden. Hij zou het nog deze maand willen houden. Zelensky bevestigt de plannen en is klaar voor elke vorm van gesprek. Het Kremlin heeft alleen gezegd dat de onderhandelingen tussen delegaties opgeschaald kunnen worden. De Franse president Macron vindt dat er zwaardere sancties tegen Rusland moeten komen als de onderhandelingen mislukken. Hij heeft grote twijfels of Poetin de oorlog wel wil beëindigen. Ook in Nederland is iemand besmet geraakt met de listeria-bacterie door het eten van kaas. Dat meldt de Europese Gezondheidsdienst. Vorige week werd bekend dat twee mensen in Frankrijk daaraan zijn overleden. De herkomst van de besmetting in Nederland wordt nog onderzocht. Dertien bestuurders van touringcars hebben een boete gekregen. Ze reden bezoekers van het festival Decibel, Decibel in Hilvarenbeek van en naar het festivalterrein.